Bentis en dit is het nieuws van NOS op 3. Van over de hele wereld stromen er kritische reacties binnen op het plan van Israël om Gaza-stad in te nemen. Buitenlandminister Veldkamp noemt het plan verkeerd. En veel andere landen denken er hetzelfde over, zegt mijn collega Eliane Lamper. Het Verenigd Koninkrijk, Australië, Turkije. Zij zeggen allemaal, dit moet teruggedraaid worden. Eh, bijvoorbeeld uh, Britse premier Starmer die zegt... dit zal alleen maar leiden tot nog meer bloedvergieten. En eh, we zien ook een kritische reactie van de VN. Eh, de mensenrechtenchef die zegt... dit leidt tot nog meer doden, nog meer ondraaglijk lijden voor Palestijn en nog meer misdaden. Duitsland reageert ook net. Dat land stuurt geen wapens meer naar Israël... die gebruikt kunnen worden in Gaza. Bij een internationale politieactie is een bende mensensmokkelaars opgerold. Er waren invallen in Duitsland, Bosnië en Nederland in Houten. Vijf mensen zijn opgepakt. Ze zeggen dat ze soms bijna 500 mensen per dag naar Europa smokkelden. Daarmee zouden ze minstens anderhalf miljoen euro hebben verdiend. Een flinke blunder bij FC Volendam. Vlak voor de start van het nieuwe seizoen is het veld te kort. 104 meter, terwijl het minimaal 105 meter lang moet zijn. De club geeft de schuld aan de aannemer die het veld heeft neergelegd. Er moet nu snel aan allebei de kanten een extra strook gras worden neergelegd van 50 centimeter. De eerste wedstrijd van Volendam is morgen gelukkig uit, dus ze hebben nog een week om het veld te verlengen. Het is die day voor Vitesse. Vanmiddag laat de rechter weten of de club nog in het profvoetbal mag blijven. De licentie daarvoor is ingetrokken door de KVB na jarenlang gerommel met de boekhouding. Vitesse zegt dat ze zonder de licentie niet kunnen voortbestaan en heeft die beslissing aangevochten. En dat zorgt voor een bijzondere situatie, zegt onze Vitesse-watcher Vlado Veljanoski. Op het programma staat morgen om half vijf in Almere, in de eerste divisie. Almere City tegen Vitesse. Die wedstrijd is er afgelopen periode eerst uitgehaald vanwege dat kort geding wat gisteren diende over het behoud van de proflicentie. Maar de wedstrijd is nu toch weer toegevoegd, eh, want alles is afhankelijk van het oordeel van de rechter. Straks om drie uur is die uitspraak. Vitesse hoopt nog altijd op een wonder. De spelers zijn vandaag gewoon het veld opgestapt voor de training. Het weer op veel plekken is het grijs. Vanmiddag steeds meer opklaringen met behoorlijk wat zon.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 Now this whole world has no clue what to do with us. I got enough money in the bank for the two of us. Plus I gotta keep enough lettuce to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home. G-G-L-L. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Honey, I'll always love you. I promise to always love you.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 She fucking hates me. them chills used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them.